Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Na Groningen is ook in Amsterdam een ontgroening uit de hand gelopen. Enkele leden van het Amsterdam Studentenkoor moesten tijdens een ontgroening van een dispuut in de gracht zwemmen en sliepen tussen het afval. Drie van de twaalf studenten moesten naar het ziekenhuis. Eén had een zware longontsteking, een ander verstuikte zijn enkel en de derde heeft al drie weken een darminfectie. Turkije heeft de noodtoestand met nog eens drie maanden verlengd. Dat maakt het voor de regering en politie makkelijker om Gulen-aanhangers op te pakken. De beweging van de Turkse moslimgeestelijke Fethullah Gulen zit volgens de regering achter de mislukte staatsgreep van juli. Al meer dan 30.000 mensen zijn opgepakt. Ook zijn er tienduizenden geschorst of ontslagen. Er gaan per direct minder goederenwagons met gevaarlijke stoffen over het spoor in Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland. Ruim 3000 wagons nemen andere routes. Staatssecretaris Dijksma wil zo aan de wettelijke normen gaan voldoen. Eerder dit jaar bleek dat die behoorlijk werden overschreden, onder meer vanwege werk aan de Betuwe-route. Verder wordt chloor binnenkort helemaal niet meer vervoerd per spoor. Een Roemeense oud-militair heeft bekend dat hij volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn heeft vermoord. Hij sloeg hen met onder meer een asbak. Visser en Severijn werden in het voorjaar van 2013 in Spanje vermoord. De bekentenis kwam vandaag onverwacht tijdens de rechtszaak. Het was gisteren een zwarte dag in de geschiedenis van Willem II, zegt de directeur van de club. Tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord werden een paar Rotterdamse fans geslagen door supporters van Willem II. Een man werd over de reling gegooid. Directeur Van Gol wilde 30 betrokkenen nooit meer in het stadion zien. Zeven van hen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze hebben een voorlopig stadionverbod. Het weer blijft vrijwel overal droog en het koelt vanavond af tot een graad of 10. Morgen veel zon en ongeveer 17 graden. Woensdag ook zonnig en iets koeler. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een vrij drukke spits. De files met meer dan een kwartier vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en afrit Bunschoten een half uur vertraging. A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen afrit Bunschoten en Barneveld ook een half uur. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Knoop het Empel en Waardenburg drie kwartier vertraging. A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Amstel Business Park en Apkoude 20 minuten. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zalbommel een half uur. A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere en Lelystad. Een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen de Ambacht en Sliedrecht 20 minuten vertraging. De A15 van Rotterdam naar Europoort tussen Knoop Vaankplein en Knoop Benelux 20 minuten. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop Lunetten 20 minuten vertraging. De N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn is dicht door een ongeluk. Tussen Leimuiden en Alphen aan de Rijn staat 7 kilometer file.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 me down at the old Santa a girl out on the sand on a Navajo blanket, hoping I hold. Normaliter begin ik met een greep uit de Amerikaanse country hitlijst. Tegenwoordig verandert er niet zo snel maar iets in die lijst. Dus laten we die even voor wat die is. We gaan naar het buurland Canada. Met een drietal songs die nog niet zo lang uit zijn. Ik opende met de zanger die maar liefst vier awards won dit jaar in zijn thuisland, Dean Brody. Hij vertolkte The Old Sandbar. Van de Wasboard Union heb ik nog nooit gehoord, maar daar komt snel verandering in. Als ze Shot of Glory ten gehore brengen. Gord Benford is aanwezig en trakteert ons op breakfast beer. Ik wens iedereen weer veel luisterplezier. and the boys in my place. All cleaned up, pile in the truck, man, and I could barely wait. Hear the band roar from across the dance floor. Like they know that something good is on the way. It's a Friday night like any other. You walk in a stare and a stutter every single time you look at me. I need a fix, a true companion, Jimmy Beamer, old Jack Daniels, anything to set me on my way. Drinking up my courage, whiskey for my nerves. Got me drunk on your short summer dress, ballroom ballerina. I'm gonna need another shot of glory. Ain't no turning back. Got me high on your tipsy smile and your hips all swinging. We start spinning. to say. Take a deep breath, even though I'm scared to death. I don't care, cause I just gotta know your name. I need a fix, true companion, Jimmy Beam or old Jack Daniel. Something strong to stop these shaking knees. Drinking up my courage, whiskey for my nerves drunk on your short summer dress, ballroom ballerina.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 Is that the hair of the dog I hear? It's 10 a.m. on this ocean pier, and I'm sipping on breakfast beer. Breakfast beer, it'll kill a hangover. Tipping on back so you don't. not be partying quite so hard. But when you're this far south, it ain't so bad just to let down your guard. There's no clock to be punching, no pressure, no fussing. Yeah, the coast is clear. It's 10 a.m. on this ocean pier, and I'm sipping on breakfast beer.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 not sure I know how to tell you goodbye for just a on by. I smiled when you by his suffer no more. We're all coming someday. How the old band will play. We'll gather kids, sister, and sing on that beautiful. sing on that beautiful Joanna Serrat met Solitary Road. Een van mijn luisteraars vroeg of ik eens wat meer wilde draaien van Dolly Parton. Dit verzoek los ik graag in en derhalve heb ik Dolly Parton tot act van de maand gebombardeerd.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 De song is afkomstig van het tiende album van Lone Star. I tried the bar scene, but that ain't where it's at. So I switched to yoga. even bought a man. Now I'm filling out my profile on eHarmony. Wanna know my likes, dislikes, my wants, and my needs. Every single question is important, I'm sure. But if you want. Stewart was in 1954 de eerste die de song Which One Is To Blame opnam. De Wilburn Brothers reikte er in 1959 mee naar de vierde plaats in de country charts. Velen vinden dat dit het origineel is. Nadien is het ook nog door veel andere acts op de plaat gezet. Ik neem je mee naar de uitvoering van de Wilburn Brothers. De original van deze week. my soul aflame. For you I'd be a beggar, thief or liar.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 Somebody let her fall. teardrops that are falling. Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Via de Bluegrass Boogeyman ben ik terechtgekomen bij de muziek van Tangerine. Samen zijn ze terug te vinden op het album Gratified met de song It Will Not Bother Me. Tangerine heeft net het nieuwe album There and Back uit. Soms zitten ze verdacht dicht tegen de country aan. Luister maar naar Where Did My Happiness Go? Ook Tim Knol is te horen in samenwerking met de Bluegrass Boogeyman. Hij vertolkt Rearview Mirror. troubled times. Now better days won't pass me by. I might be a little blind to see, but it will not money set to fall asleep with a pen in my hand. When the wind blows fresh and free, no, it will not bother me. No, it will not bother me. No, it will not bother me. When the wind blows fresh and free, no, it will not bother me. fight tonight, don't fight the ride, just hide inside, will not bother me. I've been around enough to know, long years in a dusty road, but I had some other place to be, no it will not bother me. Crossroads shine dagelijks op dit station. My goodbyes fall on deaf ears. All their eyes are closed as I leave this town behind. My shadow disappears, my thoughts near the sticky, clammy, and the way it used to smell. There are many things I won't miss. I'll think I'll find a way to live without all the rules they drew up. Feels right to hit the road and take a good deep breath. He's been on hold for far too long. het blokje country uit eigen land. Dat waren dus de Bluegrass Boogeyman en Tim Knol met Rare View. Nu naar Kees Harden met Sign of a Fool. van de maand. Met Kid Sister plaatsen de Time Jumpers een akoestisch gedenkteken voor een overleden zangeres Down Sears. Bestaande uit aangrijpende ballads, rustieke honky-tonks en western swing vol temperament. Een must voor alle liefhebbers van de retro sound en natuurlijk ook van Vince Gill. All aboard! Frankie Lee serveert op American Dreamer een Rucci cocktail die bestaat uit twee delen Bob Dylan, een deel Bruce Springsteen, een deel Ryan Adams en een deel Frankie Lee. Door de invloeden uit de muziek van groot als Bob Dylan, Bruce Springsteen en Ryan Adams klinkt American Dreamer met daarop Queen of Carolina bekend en aangenaam in de oren. Maar het zijn de eigen invloeden van Frankie Lee die het debuut van hem memorabel maken. She can be. Come on in zingen de Palomino's, zonder strepen ermee dat ik er even tussenuit ga. Ik ben zo weer terug. En wat dat betreft onderschrijf ik de woorden van de Palomino's. Come on in. Zometeen nog een uur country.